De VS heeft 200 miljoen doses besteld van het Moderna-vaccin. De verwachting is dat de eerste 6 miljoen doses dit weekend worden uitgeleverd. Ook de Europese Unie heeft afspraken met de farmaceut. Het Europees Medicijnagentschap praat op 6 januari over toelating. Moderna claimt dat het vaccin 94 van de 100 gebruikers tegen een corona-infectie beschermt. Een protest in Hilversum tegen de lockdown is verboden door de burgemeester. De demonstratie zou vandaag worden gehouden. De betoging mag niet doorgaan omdat de gemeente er te weinig vertrouwen in heeft... dat de organisatie zich aan de coronaregels houdt. De demonstranten wilden niet op een aangewezen plek gaan staan. In Limburg komt een parlementaire enquête naar gedeputeerde Ger Koopmans... Provinciale staten hebben daarmee ingestemd. Ze vinden dat er nog te veel vragen zijn over een nevenfunctie van Koopmans. De CDA zat bij een baggerbedrijf in de Raad van Commissarissen... en hij zou zich als gedeputeerde hebben bemoeid met projecten waar het bedrijf bij betrokken was. Koopmans ontkende eerder de schijn van belangenverstrengeling... maar bood tijdens de statenvergaderingen excuses aan. In Hongkong is een zoekactie aan de gang naar een coronapatiënt die uit het ziekenhuis is ontsnapt. De man van 63 werd eerder deze week naar de isolatieafdeling overgebracht, maar gisteren vertrok hij plotseling. Volgens het ziekenhuis droeg hij een jas over zijn ziekenhuiskleren, waardoor hij niet meteen opviel. Medewerkers probeerden hem nog te achterhalen, maar de man wist te ontkomen. Het weer. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 5. Overdag eerst wat zon, daarna meer bewolking en vanuit het westen enige tijd regen.